uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Japanse zetels tekort komt voor de zogeheten supermeerderheid. Abe heeft de tweederde meerderheid nodig om het pacifisme uit de grondwet te kunnen schrappen. Sinds de Tweede Wereldoorlog mag Japan alleen een klein zelfverdedigingsleger hebben. Maar Abe vindt dat onder meer vanwege de dreiging van Noord-Korea niet meer van deze tijd. De politie onderzoekt een schietincident bij het Stadspaviljoen in Eindhoven. De eetgelegenheid werd vannacht beschoten. De politie weet nog niet door wie. Er zijn meerdere inslagen aan de buitenkant en er werden 30 hulzen aangetroffen op de grond. Niemand raakte gewond. De Eindhovense politie roept getuigen op om zich te melden en dat kan ook anoniem. De Syrische democratische strijdkrachten hebben het grootste olieveld van Syrië veroverd op terreurgroep IS. Het gaat om het zogeheten Al-Omar-veld in de olierijke provincie Der al-Zor in het oosten van het land. De SDF is een coalitie van Koerdische en Arabische groepen en wordt gesteund door de Verenigde Staten. In Syrië vecht ook het regeringsleger tegen IS om olievelden in die regio in handen te krijgen. Het regeringsleger krijgt steun van Rusland. In Parijs is een besnorde Mona Lisa geveild voor ruim 6 ton. Het werk uit 1964 is van de Franse surrealist Marcel Duchamp. Hij voegde een snor en een klein sikje toe aan Leonardo da Vinci's meesterwerk. Veilinghuis Sotheby's zegt niet wie de nieuwe eigenaar is van het werk. Duchamp wordt gezien als de vader van de conceptuele kunst. En in deze stroming is het idee achter de kunstwerken belangrijker dan de uitvoering. In de Eredivisie heeft PSV vandaag in eigen huis gewonnen van Heracles. Het werd 3-0. Van Ginkel scoorde twee keer en Lozano één keer. Door de overwinning blijven de Eindhovenaren koploper in de Eredivisie. Het weer. Vanmiddag vanuit het westen opnieuw buien, vrij veel wind en een graad of 12. Morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen. In het zuiden is het vaker droog, wat minder wind en het wordt 14 of 15 graden.